Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Verenigde Naties keuren de annexatie van de Krim door Rusland af. Een grote meerderheid van de Algemene Vergadering heeft een resolutie aangenomen... die het referendum op de Krim ongeldig verklaart. De VN-vergadering roept de internationale gemeenschap op... de nieuwe Oekraïnse grenzen niet te erkennen... en een diplomatieke oplossing voor de crisis te vinden. Ondanks een zware lobby van Rusland tegen de resolutie... stemden meer landen voor de resolutie dan verwacht. Kinderen in Nederland hoeven niet bang te zijn dat ze zomaar het land worden uitgezet. Dat zegt premier Rutte in het NOS Jeugdjournaal. Hij benaderde het Jeugdjournaal zelf met het aanbod om hem over het onderwerp te interviewen. Rutte reageerde op uitspraken van een meisje van Marokkaanse afkomst in het Jeugdjournaal van gisteren. Ze vindt de uitspraken van PVV-leider Wilders over minder Marokkanen niet kunnen. Rutte noemt het onderwerp over het meisje erg aangrijpend. Hij heeft zelf ook kinderen gesproken die zich zorgen maken. De dienst Werk en Inkomen in Amsterdam gaat de premie voor de zorgverzekering rechtstreeks inhouden op de uitkering. Het gaat om klanten van zorgverzekeraar Agis die zelf hun financiële verplichtingen niet nakomen. Agis zal op zijn beurt 2000 Amsterdamse wanbetalers uit de strenge incassoprocedures van de overheid halen. Deze groep hoeft geen boetes meer te betalen. Het geld voor die boetes wordt gebruikt voor een afbetalingsregeling. De politie in Geleen heeft vannacht bij het huis van de president van de motorclub Bandidos nog twee vuurwapens gevonden. Gisteren vond de politie ook al vuurwapens, boksbeugels, veiligheidsvesten en munitie. De gemeente timmerde het huis van de motorclub-president gisteren dicht... omdat de bandidos er een feest wilden organiseren. Vandaag werd bekend dat de motorclub een nieuwe afdeling opent in Herugowaard. Het weer. In het zuidwesten kan de komende uren nog een bui vallen. Later vanavond overal droog. Minima vannacht tussen 1 en 4 graden. Morgen weer geregeld zon. In het noordoosten wel wat bewolking. Het wordt 13 graden in Groningen en 17 in Limburg. Zaterdag volop zon bij 15 tot 20 graden. En zondag nog iets warmer. Dit was het Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan nog files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Naarden en Knopend Muidenberg, 5 kilometer.